Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Austin heeft de deal die was gemaakt met drie verdachten van de aanslagen van 11 september in de VS weer ingetrokken. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt in een memo aan de toezichthouder van de militaire commissie van Guantanamo Bay. Twee dagen geleden werd bekend dat het veronderstelde brein achter de aanslagen en twee handlangers schuld zouden gaan bekennen in ruil voor een levenslange gevangenisstraf. Daarmee zouden zij de doodstraf ontlopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn opnieuw rellen uitgebroken in de nasleep van de steekpartij in Southport. In de stad Sunderland, in het noordoosten van het land, hebben betogers de confrontatie gezocht met de politie. Drie agenten raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Acht railschoppers zijn gearresteerd. De BBC meldt dat de betogers anti-islam uitspraken deden en auto's in brand hebben gestoken. De Verenigde Naties heeft op basis van satellietbeelden berekend... hoeveel gestrook verwoest of beschadigd zijn geraakt. Het gaat inmiddels om 63 procent. In Gaza-stad is de verwoesting het grootst... maar het afgelopen half jaar werd de meeste schade aangericht in Rafah. De Amerikaanse rockband Aerosmith gaat niet meer toeren. In een verklaring schrijft de band dat de stem van leadzanger Steven Tyler permanent beschadigd is door een stembandverlamming. Aerosmith heeft in september vorig jaar slechts drie shows gespeeld van hun afscheidstournee... die tot februari 2025 zou duren. De band scoorde vooral in de jaren 80 en 90 grote hits... zoals Walk This Way, Love in an Elevator en Crying. Het weer, het klaart vannacht op en het koelt af naar 12 tot 16 graden.